Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM eist levenslang tegen de twee verdachten van de moord op Dirk Wiersum. De advocaat van Nabil B. werd twee jaar geleden neergeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Eén man zou de schutter zijn, de andere bestuurde de vluchtauto. Toch wil het OM ze allebei levenslang achter de tralies krijgen. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Officier van Justitie zegt, dit was een volgende stap wat hier gebeurd is. Deze verdachten wisten wie ze gingen doden. En we zien ons ongewild geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. De angst en de terreur die voortkomen uit de onderwereld. Het is van groot belang dat er een duidelijk signaal wordt afgegeven dat dit niet wordt geaccepteerd. En dat, en dat dit grote gevolgen heeft voor wie bereid is deze stap te zetten. Namelijk om iemand als een advocaat zoals Dirk Wiersum te vermoorden. De verdachten zeggen zelf dat ze niks met de moord te maken hebben. Dirk Wiersum was de advocaat van Nabil B. Hij is de kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi. Er zijn weer flink wat coronabesmettingen bijgekomen afgelopen dag. 10.492 waren het er. Meer dan 2600 meer dan gisteren. Ook in de ziekenhuizen stegen de cijfers, al gaat het daar wel veel minder hard. Er liggen nu 212 mensen met corona, 8 meer dan gisteren. In Beuzegum in Gelderland is gisteravond een meisje gewond geraakt... toen ze samen met haar broertje met een luchtdrukpistool aan het spelen was. Het is onduidelijk hoe het nu met haar is. De politie denkt dat het een ongeluk was. Het broertje is voor de zekerheid wel verhoord. En het is weer eens wat anders dan een kroket of een frikandel. In Oostwold in Groningen kun je nu een zakje wormen uit de muur halen met je pinpas. Het is niet de bedoeling dat je ze eet, zegt de bedenker van de nieuwe automaat. Wormen zijn super nuttig. Ja, worm is natuurlijk een heel nuttig dier wat inderdaad ehm, in heel veel doelen kan gebruikt worden. Voor thuiscompostering, voor vissen, voor eh, grote bedrijven die eh, mest verwerken, voor composteerbedrijven. Wormen graven gangen onder de grond waardoor water makkelijker weg kan en planten sneller groeien. Het weer. Vandaag en morgen is het vooral in het zuidoosten kletsnat. In het oosten en noorden ziet het er beter uit. Het is 19 tot 25 graden vandaag. En morgen wordt het maximaal 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat voor knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Komt natuurlijk door de werkzaamheden daar.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 de Vries... en stelde dat er vanuit de maatschappij nu een krachtig signaal... naar de onderwereld moet worden afgegeven. In Zuid-Limburg dreigt een aantal gebieden te overstromen. Volgens de veiligheidsregio's zijn de grootste risico's rond de Gulp en de Geul. Vanwege de regenval is de A79 net als gisteren dicht tussen Hulsberg en Heerlen. En ook in België zijn er problemen. En FC Barcelona en Lionel Messi hebben een mondeling akkoord bereikt over een nieuw contract voor vijf jaar. Bevestigen bronnen aan de NOS. Volgens Spaanse media levert Messi de helft van zijn salaris in. Het weer, in het zuidoosten dus veel regen. Morgen ook in het westen wat, maar minder intens. En 20 tot 23 graden. baby always been the same. This type of modern life is not for me.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 Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je peine Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y'a a pas de repère. Chérie, coco, fais-moi mm, mm. Je veux le bifton, pas de beau Chérie, coco, fais ma faute. Appelle-moi Catalina Mia. Ah, mm. T'aimes hmm. toucher moi, je le sais bien, je le sais. Mm. Appelle-moi Catalina Mia. Ah, mm. Hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.